Kom, Think Of Me bij je music Maakt het 5 seconden voor 2. Zometeen hoor je Sabrina Carpenter. Samber is onderweg en ook Offenbach komt eraan. Nacht na tweeën. Wat is het nu? Hoor je non-stop de grootste hits hier spelen. Je hoeft je geen seconde te vervelen. Als je vannacht niet meer slaapt. je Kensington, Bruno Mars en Train ook nog even. Dus ben je werken, gamen of nog lezen? Nou hou die radio aan. Q music. Q sounds better with you. Het Q Music nieuws. Twee uur. Goeienacht. De Groenlandse minister van Handel is blij met de houding van Europa... over de nieuwe importheffingen van Amerika tegen landen die Groenland steunen. Ze zegt dat ze hoopt dat diplomatie en bondgenootschap zullen overwinnen. President Trump heeft eerder op de dag importheffingen van 10% opgelegd... aan verschillende Europese landen, waaronder Nederland. In Helmond is gisteravond de dronken man aangehouden... die voorbijgangers bekogelde met vuurwerk, dat meldt Omroep Brabant. Toen hij werd aangesproken door de politie en handhavers... sloeg hij op de vlucht en probeerde hij zijn sporen uit te wissen... Toen probeerde hij zijn tas met vuurwerk te verstoppen en trok hij zijn broek uit. In de tas werd behalve illegaal vuurwerk ook nog een boksbeugel met ingebouwd mes gevonden. Landen die permanent lid willen worden van de nieuwe internationale vredesraad... moeten minimaal 1 miljard dollar betalen. Dat heeft president Trump, die voorzitter is van die raad, bedacht... meldt persbureau Bloomberg. Landen die geen miljard betalen, maar wel in de Vredesraad willen... zitten daar dan maximaal voor drie jaar. De Vredesraad moet onder meer zorgen voor een soepele machtsoverdracht in Gaza. En er werd al een tijdje gesproken, maar Jordi Cruijff wordt nu definitief de nieuwe technisch directeur van Ajax. Na afloop van de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles zette hij zijn handtekening onder een contract voor twee jaar. Zijn eerste werkdag is op 1 februari en zijn eerste grote klus is het vinden van een nieuwe hoofdtrainer. De oude trainer, John Heitinga, werd in november ontslagen. En dan nu het weer van Weer Online. De temperatuur daalt tot iets onder het vriespunt en in het noorden kan het mistig worden.